uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De NS verwacht komende maand opnieuw een record aantal reizigers. Er worden ruim 36 miljoen treinreizigers verwacht. Vorig jaar waren dat er 35 miljoen, ook al een record. September is elk jaar de drukste maand op het spoor. Mensen zijn terug van vakantie en studenten gaan weer studeren. Vooral in de ochtendspits is het druk. Om alle reizigers te kunnen vervoeren zet de NS extra lange treinen in. Volgend jaar is het de bedoeling dat op drukke trajecten nog meer treinen gaan rijden. Bij de protesten in Hongkong hebben politieagenten hun vuurwapen getrokken... en een waarschuwingsschot gelost toen demonstranten hen aanvielen met stokken. Ook gebruikte de politie voor het eerst waterkanonnen. Inwoners van Hongkong zijn voor het twaalfde weekend de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de groeiende Chinese invloed op de voormalige Britse kolonie. Ze eisen democratische hervormingen en het aftreden van de leider van Hongkong, Carrie Lam. Joe Walsh wil als republikeinse tegenkandidaat opnemen tegen president Trump. De conservatieve radiopresentator wil meedoen aan de voorverkiezingen... omdat hij Trump ongeschikt vindt voor het Witte Huis. Walsh is de tweede tegenkandidaat die zich meldt. Ook oud-gouverneur William Weld van Massachusetts wil het opnemen tegen Trump. Maar uit een recente peiling blijkt dat 87 van de Republikeinen... tevreden is over het functioneren van de president. In de eredivisie heeft PEC Zwolle gelijk gespeeld tegen Sparta. In Zwolle werd het 2-2. Sparta kwam al na acht minuten op voorsprong, maar een minuut later maakte PEC al gelijk. In de tweede helft scoorde Lennart T de 2-1 voor PEC. En in de slotfase maakte Lars Veldwijk namens Sparta de gelijkmaker. Eerder vandaag won ADO Den Haag met 3-0 uit bij RKC Waalwijk. En FC Utrecht verloor thuis met 2-1 van VVV Venlo. De ploegen die nog op Europees niveau actief zijn, waren dit weekend vrij. Het weer, het is warm en dat blijft het nog een tijdje vanavond...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 We gaan beginnen met Christopher Boscole met zijn laatste album Dawn of Love. Net uit, helemaal in zijn eentje, op piano. En daarna een goede bekende, zijn we vorige week al mee begonnen. Robert Scott Thompson met Pluviofilia. En uh, hij heeft drie albums eh, daar onder deze titel gemaakt. En ik begin vandaag met nummer 3. op andere albums ook, ehm, met name uit het verleden. We gaan eh, toch wel weer zo'n 22 jaar terug in de tijd. En die playlist die kan je vinden op peacefulradio.info, evenals dit programma. Veel luisterplezier. www.spiralingmusic.com. That's spiralingmusic Smith, and you are listening to Peaceful Radio. Thank you. Hi, this is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. Coming up next, a track from my CD, One World.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 I'm Michael Kolitz, Chapman Stick soloist. Please visit my website at www.michaelkolitz.com. Hi, you're listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi. My new album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. 9. Thank you for listening to Peaceful Radio.